voor spoedige start. Rob Lewin met het NOS Journaal. Militaire toestellen en kleinere sportvliegtuigen zijn wel dodelijke ongelukken gebeurd, maar die worden niet meegenomen in de cijfers. Er is al jaren een dalende trend te zien in het aantal slachtoffers bij vliegtuigenongelukken. En dat komt mede door verbeterde veiligheidsprocedures en nieuwe technologie. In het Brabantse Veen is opnieuw een auto in vlammen opgegaan. Het is de vierde nacht op rij dat er een autobrand is in het dorp. De brandweer is onder politiebeveiliging uitgerukt. Tientallen jongeren keken toe hoe de brand werd geblust. Volgens het Brabants Dagblad is één man aangehouden. Veen is berucht om de traditie rond oudjaar... waarbij autovrakken in brand worden gestoken. Of het dit keer ook om een wrak ging, is niet bekend. De voormalige leider van Catalonië, Puigdemont, wil dat de Spaanse autoriteiten met hem gaan onderhandelen over wat hij zijn legitieme regering noemt. Puigdemont zei via sociale media dat Spanje de uitslag van de verkiezingen van 21 december moet erkennen. Partijen die voor onafhankelijk Catalonië zijn, kregen toen de meeste zetels. Het is Michael van Gerwen niet gelukt om de finale te halen van het WK darts. Hij verloor in de halve finale nipt van zijn tegenstander, de Engelsman Rob Cross. Titelverdediger van Gerwen had zes kansen om de wedstrijd uit te gooien, maar dat lukte niet. De finale is op nieuwjaarsdag, dan neemt Rob Cross het op tegen een andere Engelsman, Phil Taylor. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten trekken buien het land in. Het blijft vannacht zacht met minimaal 7 graden. Ook ochtends nog regen.